Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand met een schotwond in zijn borst... overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer maakt deel uit van de groep van 120 Nederlandse militairen... die het vliegveld van Erbil beveiligen. Een vliegtuig van Wizz Air heeft in Eindhoven zijn start afgebroken na een botsing met een vogel. Het toestel moest een noodstop maken waardoor de remmen oververhit raakten. Daarna moest de Airbus A320 worden weggesleept. Het vliegverkeer op Eindhoven raakte ontregeld. Zo moest een Transavia-toestel uit Valencia vlak voor de landing uitwijken naar Rotterdam. Rusland is bezig leraren te werven die in de bezette delen van Oekraïne willen werken. Moskou wil het onderwijs daar russificeren en daarvoor zijn zeker 2000 leerkrachten nodig. Zeker 250 mensen hebben al getekend, blijkt uit een uitgelekte namenlijst. Een deel heeft zich gemeld uit ideologische overwegingen. Anderen zijn geïnteresseerd vanwege het hoge salaris. De eerste dagen van de Ronde van Spanje hebben in Nederland ongeveer een miljoen bezoekers getrokken, heeft de organisatie berekend. De etappe van gisteren trok het meeste bekijks. Toen stonden er zo'n 375.000 mensen langs de route. Organisator La Vuelta, Hollanda, noemt de belangstelling boven verwachting. Voetballer Jorginho Wijnaldum is bij AS Roma ernstig geblesseerd geraakt. Tijdens een training liep de 31-jarige middenvelder een scheenbeenblessure op. Het is nog niet helemaal duidelijk of het een scheur of een breuk is. Als hij zijn scheenbeen heeft gebroken is hij vrijwel zeker niet op tijd hersteld voor het WK. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over. Waar lokaal een spatje regen uit kan vallen.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 Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd. Maar babe, ik lig alleen in bed, het is leeg en Ik Ben altijd op tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen Dat betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent. Toch gebruik me, oh gebruik me.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 are you out? knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? Don't you dare fall behind You work so hard paixão. van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. she dress up all in lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price.